Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. En op Curaçao heeft alle openbare vergaderingen geschorst tot na de verkiezingen in oktober. Hij wil daarmee voorkomen dat de oppositie een motie van wantrouwen indient tegen de demissionaire regering van premier Schotten. Zijn kabinet viel begin deze maand nadat hij zijn meerderheid in het parlement was kwijtgeraakt. Parlementsvoorzitter Asjes zei dat hij niet wil meewerken aan een parlementaire staatsgreep en beriep zich op het reglement van orde. Daarin staat volgens de voorzitter dat het parlement alleen maar lopende zaken mag behandelen en dat openbare vergaderingen niet meer gehouden hoeven te worden. Het besluit van Asjes leidde tot ongeloof bij de oppositie. Apple heeft een grote overwinning geboekt in de patentenstrijd met zijn Zuid-Koreaanse concurrent Samsung. Een jury in Californië oordeelde dat Samsung ruim 1 miljard dollar schadevergoeding moet betalen. Volgens de jury heeft Samsung verschillende patenten van Apple geschonden bij de ontwikkeling van smartphones. Het gaat onder meer om de manier waarop gebruikers met hun vingers kunnen in- en uitzoomen en om de vormgeving van het homevenster met icoontjes voor alle beschikbare apps. Het toegekende bedrag van ruim 1 miljard dollar is wel een stuk lager dan de 2,5 miljard die Apple had geëist. In Canada is een bruid verdronken nadat ze te water was geraakt bij een waterval. De vrouw was op 9 juni getrouwd en wilde nu in haar trouwjurk op de foto bij de Dorwin Falls in Quebec met haar voeten in het water. Doordat haar trouwjurk zich volzoog met water, verloor ze haar evenwicht en werd ze meegesleurd door de rivier. De fotograaf en een omstander probeerden haar nog te redden, maar dat lukte niet doordat haar jurk zo zwaar was. Het lichaam van de vrouw werd 30 meter verderop door duikers uit het water gehaald.